Boekraad bij het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam heeft het gebied waarin vandaag preventief gefouilleerd mag worden flink uitgebreid. Grote delen van het centrum zijn tot veiligheidsrisicogebied verklaard... waar dat eerder alleen gold voor het Museumplein en omgeving. Daar is vanmiddag een anti-immigratieprotest. Een vorige betoging in Den Haag liep uit op extreemrechts geweld. Bij een brand in het dorp Zevenhoven in Zuid-Holland... is een man van 28 om het leven gekomen. De brand woedde in de keuken op de eerste etage van een woning. Brandweermensen konden de bewoner uit het huis halen... en hulpdiensten hebben hem nog gereanimeerd, maar dat was tevergeefs. De politie doet onderzoek naar de brand. Hamas heeft ongeveer 7000 militanten opgeroepen om de controle over te nemen in gebieden in de Gazastrook die door Israëlische militairen zijn verlaten. Dat meldt de BBC op basis van lokale bronnen. De Britse omroep schrijft dat de Hamas-leden de opdracht hebben gekregen om Gaza te zuiveren van criminelen en van mensen die met Israël hebben samengewerkt. Tegen militanten is gezegd dat ze zich binnen 24 uur moeten melden. Hamas zegt dat het vrijlaten van de Israëlische gijzelaars morgenochtend begint. In de Gazastrook zijn nog 48 gijzelaars, van wie er vermoedelijk nog 20 in leven zijn. Afghanistan zegt dat het leger bij gevechten aan de grens met Pakistan 58 Pakistaanse militairen heeft gedood. Het leger heeft volgens een woordvoerder 25 Pakistaanse grensposten ingenomen en daarbij ook een aanzienlijke hoeveelheid wapens buitgemaakt. Pakistan heeft het nieuws over de doden nog niet bevestigd, maar een minister zei eerder vandaag dat de Afghanen op Pakistaanse burgers hadden geschoten. Volgens de Taliban was de aanval van vannacht een vergelding voor Pakistaanse aanvallen over land en door de lucht. Pakistan beschuldigt de Taliban ervan terreurgroepen onderdak te bieden. Het weer bewolkt en met name in het noorden kans op lichte regen of motregen. Het wordt vandaag een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg alkmaar edam is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247.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 Binnen mijn collectie en buiten mijn collectie. En dat heeft weer een eh, mooie variëteit aan, ehm, aan platen opgeleverd. Voor mij ook weer een aantal nieuwe albums die ik heb ontdekt. En ik ga beginnen met Oscar Peterson. Het komt van het album De Piano Master. En het nummer heet A Sunday Kind of Love. Peterson met Sunday Kind of Love. Die titel die gaat u nog meer tegenkomen vandaag... want eh, mijn zoektocht door de muziek naar nummers met iets met zondag... kwam eh, ja, natuurlijk een aantal keren dezelfde titel tegen. Sunday Kind of Love kwam ik maar liefst vier keer tegen. En vandaag ook zes keer het, gewoon de titel Sunday. En drie keer Gloomy Sunday. En het volgende nummer wat klaar staat is van Billie Holiday... en het heet Gloomy Sunday. of sorrow has taken you. Angels have no thought. I hope that my dream never haunted you. My heart is telling you how much I wanted you. Gloomy Sunday. Billy Holiday met A Gloomy Sunday. Natuurlijk heb je dan, als je zo'n lijst samenstelt... met eh, heel veel vergelijkbare titels... een beetje de angst dat de muziek heel erg op elkaar lijkt. Maar gelukkig, dat is anders. En het volgende nummer is van Duke Ellington. En het nummer heet Come Sunday. He Duke Ellington, Come Sunday. En dan ligt Ella Fitzgerald klaar met A Sunday Kind of Love van het album The Warriors. I want a Sunday kind of love side. I want a Sunday kind of love. I want a love that's on the square. Can't seem to find somebody to care. I'm on a lonely road that leads me nowhere. Sunday. Het was Ella Fitzgerald met A Sunday Kind of Love. Het volgende nummer wat klaar staat is P.B. Russell. komt van zijn album The Very Blues. En het nummer heet Sunday. P.W. Russell met Sunday. We gaan verder met Nina Simone, A Sunday in Savannah. It's a song about Sunday in Savannah. One more Sunday in Savannah. Hear the whole creation shout and praise. the Lord. See them flinging out the banner while the congregation says, Amen. One more Sunday call on my hammer, while she sits there. Nina Simone met Sunday in Savannah. Ik ga verder met um, en Oscar Peterson. En het nummer heet... Hoe kan het ook anders? Eh, Sunday. Peterson samen met Stan Sunday. En dan heb ik nog tweemaal het nummer Sunday klaar liggen. Ik ga beginnen met Bobby Hackett en Jack Teagarden. En daarna ga ik verder met Ed Condon en uh, Bud Freeman. Sunday. Tweemaal Sunday. Eerst van Bobby Hackett en Jack Teagarden... en daarna van Eddie Condon en Bud Freeman. Ik ga verder met opnieuw Gloomy Sunday. En deze keer van Artie Shaw. Het komt van zijn album Self Portrait... waar hij zelf zeg maar, het album kon samenstellen... met de beste nummers uit zijn eh, imposante carrière. Gloomy Sunday, Artie Shaw. to sorrow. is show met Gloomy Sunday. En het volgende nummer wat ik klaar heb staan is opnieuw Sunday. En dan wordt ook tijd om even naar de historie van dit liedje te kijken. Het is eigenlijk een jazzstandaard. En de algemene aanname is dat dit ehm, de standaard is die in 1926 geschreven is door Chester Con, En die onder andere vertolkte is door Frank Sinatra en Bing Crosby. Maar ook een beroemde vertolking is van Carmen McRae. De album The Great American Songbook. Carmen McRae, Sunday. did Carmen McRae die de zondag bezingt van het Great American Songbook. De volgende die ik heb klaarstaan heet A Sunday Kind of Love. En dat originele nummer komt uit 1946... gecomponeerd door Barbara Bell, Anita Leonard, Stanrose en Louis Prima. En de eerste opname was van Cloud Thornhill en his orchestra. Maar ik heb klaarstaan de versie van Etta James. Die is denk ik eh, commercieel het meest succesvolle geweest. A Sunday Kind of Love, Etta James. Sunday kind of love. A love to last past Saturday night. And I'd like to know it's more than love at first sight. And I want a Sunday. where James met het Sunday Kind of Love. Toen ik door mijn eh, collectie heen ging en ik ging zoeken op zondag... toen kwam ik Denise Jenna tegen en die had ik al een tijd niet gedraaid. Dus de hoogste tijd voor een eh, nummer van haar album A Heartful Music uit 1993. En het nummer heet Sunday Mom. denk de origineel, meest originele titel van vandaag. Sunday Mom bells sing their song. met Sunday Mom. Ik ben al eh, toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van ZFM Jazz voor vandaag. En dat laatste nummer is een nummer ehm, van Sarah Vaughan. Komt van haar album The Original Album Series. Het is een uh, eh, verzamel cd-box van vijf cd's. En het nummer heet Gloomy Sunday. Blijf luisteren. Zodra ik na het nieuws van 11 uur ben ik weer terug met nog veel meer zondagmuziek. Sunday is gloomy. My hours are slumberless. Dearest, the shadows I leave with are numberless. Little white flowers will never awaken you. Not where the black coach of sorrow has taken you. Angels have no thought of ever returning you.